Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft in de Tweede Kamer... een motie van wantrouwen overleefd. Die was ingediend door de SP vanwege de problemen... met de acute zorg in Flevoland... na het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. De motie werd gesteund door de PVV, de Partij voor de Dieren en DENK. Lang niet genoeg dus voor een meerderheid. Het is de tweede keer in korte tijd dat een deel van de oppositie de steun in Bruins opzegt. In oktober overleefde die al een motie van wantrouwen die was ingediend door de PVV. Het Openbaar Ministerie scherpt een richtlijn die journalisten moet beschermen verder aan. Een journalist die als bijvangst in een strafdossier terechtkomt... wordt daarover voortaan geïnformeerd wanneer het belang van het onderzoek dat tenminste toelaat. Dat heeft de voorzitter van het college van procureurs-generaal aan de NOS laten weten. Aanleiding voor het besluit is een klacht van NOS Nieuws... over de manier waarop het OM was omgegaan met tapgesprekken... waarin ook een NOS-verslaggever te horen was. In Zimbabwe zijn zeer waarschijnlijk 23 mensen omgekomen in een goudmijn. De slachtoffers zijn mensen die op eigen houtje de mijn in het midden van het land in waren gegaan. Door overvloedige regenval brak een damwand in de buurt van de goudmijn door, waardoor die onder water liep. Het reddingswerk verloopt moeizaam door het nog steeds stijgende water. Mediabedrijf Talpa van John de Mol neemt de tijdschriften en internetactiviteiten van Linda over, van uitgeverij Sanoma. Johns zus, Linda de Mol, wordt daarnaast ook een van de programmadirecteuren van Net5, dat nog maar een, dat een vrouwenzender nog meer wil worden. Net5 is een van de televisiezenders van Talpa. Begin dit jaar werd al bekend dat Linda de Mol als presentatrice overstapt van RTL naar Talpa-zender SBS. Dan nog het weer. Het is eh, wat sluierbewolking, maar verder droog. En ook wat zon door die sluierbewolking heen bij een graad of 13.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 Op deze Valentijns februari van 2019. Hans, ga jij er nog wat aan doen? Aan een klein beetje? Oké, okay, klein beetje. Nou, de afgelopen twee uur met eh, Dolly en Roy... hebben we overvloedig genoten van Valentijn. Ik doe er niks aan en Hans dus een klein beetje. Nou, dan gaat het goed. Gaat de goede kant op. We hebben zometeen natuurlijk eh, in de tweede uur Elvis Presley met zijn single... en daarna ook nog een favoriete LP Desolation of QB in the Blizzard. Waar we beginnen met de eh, Chuck Berry en daarna de Blue Ridge Rangers. Veel plezier het komende uur. temperature rising, the jukebox blowing the fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. If you feel it and like it, go get your lover then You ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven. van dat heb ik al eerder gehoord, het nummer vandaag in het eerste uur. Dat is volkomen correct. Toen draaiden we de uitvoering, de originele uitvoering van de Everly Brothers. En nu draaiden we de uitvoering van de Blue Ridge Rangers... van het album Blue Ridge Rangers Rides Again. En dat is eh, John Fogerty. En hij deed het samen deze keer met niemand minder dan Bruce Springsteen. En we begonnen natuurlijk de tweede uur met Chuck Berry en Roll Over Beethoven. Nou, we hebben weer twee pitten gehad. We gaan nu echt iets heel moois draaien. Peter Gabriel samen met Kate Bush, Don't Give Up. mijn top 10 staan ongeveer eh, duizend nummers. En deze hoort daar ook bij. Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. En die komt van het album So. En de videoclip die daarbij hoort, ook een geweldig mooie clip... die werd geproduceerd, geregisseerd door Godley and Cream. dan weet je dat ook weer. We gaan eh, luisteren naar een nummer van een, eh, iemand die vandaag jarig zou zijn geweest. Waren het niet dat hij helaas al is overleden. En dan hebben we het over Wally Tax... Hij zou 71 jaar geworden zijn. En hij is een van de grote uit de Nederbiet met zijn Outsiders. Van zijn solo carrière draaien we Miss Wonderful. Oh, Miss wonderful. You're so beautiful. were so fine. How I wish that you were mine. Oh, Miss All. dan natuurlijk helemaal niks aan Valentijnsdag doen. Maar ja, hij is nou eenmaal op deze dag geboren. Op deze datum, in ieder geval. Dus <laughs> dan krijg je sowieso een eh, plaatje van Wally Tax op zijn geboortedag. Miss Wonderful uit 1973. Eh, het volgende nummer is gecomponeerd door Boz Skaggs... en wordt gezongen door Rita Coolidge van haar eh, album Anytime, Anywhere. En het heet We're All Alone. outside the rain. Peter Coolidge en We're All Alone. En dat kwam daar uit 1977. I said Captain. I said What? Hier is de Captain Sensible. En What? 1982, eh, Captain Sensible met What. En voordat hij aan een solo carrière begon... was hij eerst nog enige tijd lid van de groep Damned. En ook daar scoorde hij diverse hits mee. Weet je dat ook weer. Eh, de volgende twee nummers zijn van Elvis Presley. De Elvis Presley single van deze week. Eh, de eerste kant She's Not You werd geschreven door Doc Pomus... samen met Lieber Installer. En kant B, Just Tell Her Jim Said Hello... dat werd er weer geschreven door Lieber Installer. Hier is Elvis Presley. Her hair is soft and her eyes are oh so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how. your name. She even kisses me like you used to do. And it's just breaking my heart, cause she's not you. And it's just you. Mother Jim. Jean 4 van Jean-Michel Jarre. En dat kwam uit 1976. En dan zijn we weer toe aan een beetje soul. En dat doen we samen met Roberta Flack en Donny Hathaway. Where is the love? Roberta Fleck en Donny Hathaway en Where is the Love? En dat kwam uit het jaar 19, pakweg 72. Goed, vind ik ook goed. Eh, we gaan naar het album The Magical Ring van Clannad. En daarvan draaien we de theme from Harry's Game. dat niet sfeervol is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Planet, een theme from Harry's Game uit 1982. We zijn toe aan de favoriete LP van deze week. En dat is eh, deze week eh, Desolation van QB and the Blizzards. En die werd uitgebracht in 1966. En daar speelde QB natuurlijk op mee. Harry Musquet, Elko Gelling, Willy Middel, Hans Kins. En eh, toen speelde ook Dick Beekman nog mee. En wie zat er achter de piano? Dat was Herman Brood. We gaan drie nummers draaien en straks hoor je welke er gedraaid zijn. Veel plezier ermee. taking a freight train to be my friend. You know? <laughs> Already? And you got no loot. You got to get somewhere fast. You got to hobo. You got to hitchhike. You got to do anything. So I went to the station that night. And when they were not looking, I got myself a freight train. taking a freight train to be my friend. Oh, Lord, Lord, Lord. Yeah, when I first started hobo, hobo. I'm taking a freight train to be my friend. hobo, I hobo. A long, long way from home. Oh, yeah. The sun's coming up. <laughs> is gone. In that big wide world somewhere. In that big wide world. enough, enough to put me down. Yeah, yeah, yeah. Now to jump in a steel mine. You make steel like a slave, you know. Five long years, baby, I fought you. I came straight on, straight on, straight on. And you, you, you know what I'm talking about. Yes, I waited five, five long years for one woman. She had a knife who put me down. van het album Desolation van QB en The Blizzards. En achtereenvolgens heb je gehoord uh, Things I Remember, The Hobo Blues en Five Long Years. We hebben nog tijd voor een eh, klein stukje muziek en dat wordt van Greyhound Black and White. the page is white. Together we learn to read and write, to read and write. A child is black, a child is white. No. Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues. En dan weet je, einde van deze matchbox. De komende twee uur kun je luisteren naar Hans Wassenaar met Muziek Boulevard Live. En daarna hopelijk Thomas en om acht uur Jaap Koper met Alternative FM.